7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Maastricht stapt naar de rechter om af te dwingen dat de kerncentrale van Tianj in België wordt gesloten. Het complex ligt op zo'n 40 kilometer van de stad. Een motie om de centrale te sluiten kreeg brede steun in de gemeenteraad. Maastricht sluit zich aan bij de Duitse stad Aken, die ook juridische stappen zet tegen de kerncentrale. De steden zijn bang voor de veiligheid vanwege verschillende incidenten met de centrale. In de Franse stad Rennes verkeren nog vier mensen die meededen aan een proef met een pijnstiller in kritieke toestand. Drie van hen hebben volgens een Franse arts onherstelbare schade opgelopen. Als ze het dan overleven zullen ze gehandicapt blijven, zegt de arts. Eerder werd al bekend dat een vijfde deelnemer hersendood is. Nog een ander ligt ter observatie in het ziekenhuis. Alle testen in de Franse privékliniek zijn meteen gestopt. Den Haag krijgt een rechtbank voor de berechting van oorlogsmisdadigers uit de Kosovo-oorlog. Het wordt een nationale rechtbank en geen internationaal tribunaal. In Kosovo ligt het berechten van verdachten zo gevoelig dat de Europese Unie heeft gevraagd of de rechtbank in Nederland kan komen. Tijdens de Kosovo-oorlog tussen 1999 en 2000 hebben leden van het bevrijdingsleger van Kosovo ernstige misdrijven begaan tegen etnische minderheden en politieke tegenstanders. Sommige Kosovaren vinden nog steeds dat de oorlogsmisdadigers vrijheidsstrijders zijn. Het kabinet ziet niets in het opheffen van het verbod op pepperspray, zoals PVV-leider Wilders voorstelt. Volgens het kabinet lost pepperspray het gevoel van onveiligheid door de aanrandingen in Keulen niet op. Minister van der Steur van Justitie zegt dat pepperspray niet voor niets illegaal is in Nederland. Er kunnen volgens hem grote ongelukken mee gebeuren. Het weer in het zuiden nog wat winterse buien, maar vanavond wordt het droger. Vannacht koelt het af naar rond het vriespunt. Morgen vanuit het noorden opnieuw buien met sneeuw en natte sneeuw. Het wordt dan 2 tot 5 graden.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 Twee rijstroken zijn dicht, kost je een half uur extra. Op de A12 richting Den Haag is er een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer. De weg is hier weer vrij en de file neemt ook razendsnel in lengte af. Er staat nog 3 kilometer.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 Hear it again. But the nights were always warm with you, holding you right by my side. Right by my side. But the morning always comes too soon. understand why I did this to you. to you. just another, another day, another lonely night.